Stond verhieb men geen lieden troon, stilte deed door zwiegen, hun leven is gedoon. Wie een vogel in de wind, is de weg gegangen. In ons harter en in ons cup blieft in wezen hangen. Wie een ne vogel in der Welt, wie ein vlag die wordt gestreken, ne wie ein water zurück nach de zee, wie een blad vernuut moet wieken, wie een vogel. stond voor hem met bloemen, voor een laatste groot. Houden nog veel willen zeggen, maar zo is het ook wel goed. Wie een vogel in de wind, beste weg gegangen. In ons harter en in ons kop, blijft in wezen hangen. orgelnder Wind, wie ein Vlag, die hört geschrieken, wie het water terug naar de zee, wie een blad vernuut moet wieken, wie een ne vogel in der wind, vogel Iedereen alleen, alleen met zien verdriet. Laat er liefdesgeest niet vliegen, vergeet in eigen liefde niet. Wie een vogel in de wind, beste weg gegangen. In ons harter en in ons kop. blift din väse hange. Wien ne vågel ender vendt, wien vlag i bøke streke. Wien vater ut når det sier, wien blad før ut mot wie ne Wien Vogel